Het Haagse Centraal Stembureau had geweigerd de partijnaam te registreren... omdat hij de persoonlijke levenssfeer van Geert Wilders zou aantasten. Maar de Raad van State heeft nu in beroep besloten dat dat niet zo is. Volgens de Raad wil de partij alleen maar uitdragen dat ze het niet eens is met het politieke gedachtegoed van Wilders en gaat het niet om de persoon van Wilders zelf. Of de partij Stop Wilders nu ook echt meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen is nog niet zeker. De partij moet eerst nog een kandidatenlijst indienen die voldoet aan de eisen uit de kieswet. Gemeenten moeten meer doen aan maatschappelijke zorg. Dat zegt een aantal belangenorganisaties, waaronder de Nederlandse Patiënten- en Consumentenorganisatie en de Raad voor Gehandicapten. Ze willen dat staatssecretaris Bussemaker de gemeente dwingt om de maatschappelijke zorg voor bijvoorbeeld dementerende ouderen of jongeren met psychiatrische problemen beter uit te voeren. Volgens organisaties hebben ruim 200.000 mensen vorig jaar te maken gekregen met bezuinigingen op de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Tienduizenden van hen zijn daardoor in de problemen gekomen. De NS moet een televisiereclame voor zakelijk reizen met de trein intrekken. De reclamecodecommissie heeft dat bepaald na een klacht van een treinreiziger uit België. Die ergerde zich aan een reclame voor zakelijke reizigers waarin wordt gezegd... wie op tijd wil zijn, vertrouwt op de trein. De Belg zei dat hij vaak last heeft van vertragingen. De NS bracht daartegen in dat de slogan alleen wil zeggen dat de trein betrouwbaar is. Maar de reclamecodecommissie vindt de boodschap daarvoor te stellig. 10% van de treinen heeft meer dan 3 minuten vertraging en daarom gaat het te ver om te suggereren dat reizigers met de trein altijd op tijd hun bestemming bereiken, zegt de commissie. Dan het weer, bewolkt en nevelig, maar soms ook even zon.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 Leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is George van Dam en ik presenteer alweer de tweede aflevering van de 20ste jaargang Euro Breakdown. Vandaag 15 januari van 2010. Deze week in de lijst 20 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en dan 2 nieuwe binnenkomers. Denk dat ook twee platen de lijst hebben moeten verlaten. Pixelot met Boys and Girls na 12 weken alweer uit de lijst. Michael Jackson, This Is It, na 8 weken alweer buiten de 40 beste van Europa. IAS met Replay is de snelste stijger van deze week. 11 plaatsen in totaal gaat hij omhoog. De snelste daler, dat is de Sugar Babes. Of zijn de Sugar Babes natuurlijk. Cat Sexy zakt 11 plaatsen in totaal. Lady Gaga is nog steeds het langst genoteerd, net als vorige week. Vorige week 15 weken, deze week dus de 16e week. Ze zakt wel van 35 naar nummer 40. De tweede aflevering van 2010 beginnen we dan straks ook natuurlijk helemaal onder aan de lijst van Europa. Daarna meteen ook eh, de eerste nieuwe binnenkomen.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 Alexander Imelda Jedita Ewan Burke. En Burke is een eh, dochter van Melissa En die kennen we weer van de popgroep Soul to Soul. Ze stond reeds op een 9-jarige leeftijd al op het podium. Toen ze 12 was nam ze een deel aan het televisietalentenjachtprogramma Star for a Night. Dat trouwens gewonnen werd door eh, Just Stone. Alexander Burke was eh, daar niet in de top 10 eh, terug te vinden. In 2005 nam ze deel aan de X-Factor, waarin ze echter niet de finale haalde. Burke had inmiddels van zingen haar beroep gemaakt en trad voornamelijk op in de clubs. In 2008 waagden ze daarom maar een nieuwe poging. In de vijfde Britse editie van de X-Factor. De coach Cheryl Kroll werd ze geselecteerd om aan de tien uh, finale shows deel te nemen. En Bouquet won uiteindelijk ook nog eens de allerlaatste show. Haar eerste single, Halleluja, die ze toen eh, op die avond ook zong, kwam korte tijd later op nummer 1 van de UK Single Charge. Haar versie van Halleluja staat in de top 100 van best verkopende singles in Groot-Brittannië ooit en ze is de eerste Britse zangeres die meer dan 1 miljoen exemplaren van een single verkoopt. Bij AP Records tekenen ze in februari van 2009 een contract ter waarde van 3 miljoen Britse ponden. En dat alles om vijf albums in de Verenigde Staten uit te mogen brengen. Het album Overcome, dat verscheen in oktober van 2009. Dat is dus alweer haar tweede album. En daarop staat een samenwerking met de rapper en Die single heet Bad Boys. In Engeland reikte de single tot de eerste plaats. En daardoor was iedereen in Europa nu ook wel benieuwd wat voor vlees we dan in de kuip hebben met Alexander Burke. Nummer 37 komt ze deze week nieuw binnen. Ik denk dat we er twee over hebben geslagen. Inderdaad, Mika met Rain op 38 en Robbie Williams met Bodies op 39. Alexander Burke dus samen met Flowrider. Dit is Bad Boys op nummer 37. maken over geweren blijkt gewoon te werken. Madonna hoorde je met Revolver. Vorige week nieuw binnen op nummer 40. Deze week stijgt ze 5 plaatsen naar nummer 35. En natuurlijk ook nog de hit van Rihanna, Russian Roulette, die natuurlijk ook over eh, een geweer gaat. De volgende nieuw binnenkomer vinden we op nummer 34. En een comeback mag je het eigenlijk niet noemen, maar Mary J. Blige is terug met een nieuw album. Stronger With Each Tear. En die moet ervoor gaan zorgen dat ze weer helemaal naar de top van de hitlijsten kan klimmen. Nu scoort ze in de VS nog wel redelijk, maar in Europa is het al een aantal jaar akelig stil rondom Mary J. Blige. In juli kwam het nummer The One al uit, een samenwerking met Drake, die we natuurlijk weer kennen van The Best I Ever Had. Nu is dan net het album officieel verschenen. En ze bracht niet alleen het album uit, maar meteen ook maar een nieuwe single, I Am. En dit kan je dan ook eh, eigenlijk de eerste officiële single noemen. Of het nummer over de klassiekers als eh, Family Affair of Be With You heen komt, dat is natuurlijk de vraag. Maar blijf zeker nog wel even in je hoofd hangen dit nummer van Mary J. Blige. De hoogste nieuwe binnenkomen mag ze wel noteren op haar naam. Want AM komt deze week als hoogste binnen op nummer 34. De single dus van het album The One van Mary J. and you have time to yourself. Think about the love that you get from me, that you can't find nowhere else. When you're far away and not around, and temptation fills your heart. Think about the way that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, cause there's nobody. you wanna. You can even Deze single moet Mary J. Blight weer helemaal terugbrengen aan de top in Europa. I Am hoorde je. Op nummer 40 deze week Lady Gaga, AA, Nothing Else, I Can Say. Zeven plaatsen ze dat alles in haar 16e week. Daarmee het langst genoteerd van allemaal. Robbie Williams, Body, 7 plaatsen verlies naar 39 in zijn 15e week. Mika met Rain, nu 8 weken in de lijst, zakt 10 plaatsen naar 38. Alexander Burke, Bad Boys, helemaal nieuw binnen op nummer 37. Sugar Babes, Cat Sexy zakken er 9 naar 36, dat alles in hun dertiende week. Madonna met Revolver, twee weken in de lijst van 40 omhoog naar 35. Mary J. Blige, I Am, nieuw binnen op 34. Michael Bublé, Haven't Met You Yet, zakte twee plaatsen, 12 weken lang in de lijst. Daniel Merriweather, Impossible, zakte er ook twee, 9 weken lang staat hij er al in. Nalicia Alicia It Doesn't Mean Anything, zakt er 8 en dat alles in haar tiende week. Van 23 naar 31. Wat maakt het allemaal uit? 30 Seconds to Mars, de Kings en Queens staan ondertussen alweer 4 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week op 34, deze week stijgen ze nog 4 plaatsen naar nummer 30.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 Robbie Williams, You Know Me. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is de aanvankelijk sterk, nevelig en mistig. Maar gaandeweg de dag eh, trekt de mist op en zien we net als gisteren geregeld weer de zon. Als ik zo naar buiten kijk, dan eh, weet ik niet waar die zit, de zon. Maar ja, ze zeggen dat we hem toch te zien krijgen nog. Wind Windwijd uit zuiden tot zuidoosten is overwegend matig van kracht. Temperatuur stijgt naar 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is dan wisselend bewolkt, maar blijft droog en er waait af en toe matige zuid- tot zuidoostelijke wind. temperatuur daalt wel weer onder het vriespunt, in totaal 5 graden. Morgen neemt de bewolking toe, maar het blijft eh, tot tegen de avond wel droog. De wind waait dan uit het zuidoosten is overland matig, aan zee zelfs krachtig. temperatuur stijgt naar een maximale 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond en zondagnacht valt er enige tijd wat regen. Mogelijk wordt de regen voorafgegaan door natte sneeuw. De stevige zuid- tot zuidoostelijke wind neemt flink in kracht af en draait naar het westen. De temperatuur stijgt daardoor naar 2 graden boven het vriespunt. Zondag zal het flink gaan dooien, want de temperatuur stijgt naar waardes tussen de 6 en de lokaal, uh, eh, 4 en lokaal de 6 graden. Verder heeft de bewolking weer eh, de overhand, maar de kans op regen die is wel klein. De wind werd uit west tot noordwest en is overwegend matig van kracht. Zondagavond en maandagnacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige west- tot noordwestelijke wind. Even kijken wat de ANWB ons allemaal te melden heeft op dit tijdstip. Dat is heel weinig, namelijk helemaal niks. Heb ik wel één waarschuwing voor je. De N246. Dat is de A8 en dan in de richting van eh, Krommenie. Ter hoogte van hectometerpaal 32.2. Daar staan ze in de middenberm te flitsen.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 Waarvan de grote hits Fallen en A Woman's Word kwamen. Ik heb het natuurlijk over Alicia J. Angelillo Cook. Waar die achternaam, of die artiestennaam Keys dan vandaag op, dat vraag ik me iedere keer weer af. Alicia Keys hoorde je natuurlijk. Try, to sleep try sleeping with a broken heart, zoals de single officieel helemaal vol huid eet. Vorige week kwam ze binnen op nummer 33, deze week stijgt ze door naar nummer 25. Alicetta is trouwens de dochter van een Italiaans-Ierse moeder en een Jamaicaanse vader. Zie je maar, als je al het goede bij elkaar gooit, dan komt er ook gewoon weer wat goeds uit. Daarvoor die de van IA's Replay, de snelste stijger van deze week. 11 plaatsen ging hij omhoog in zijn tweede week. Mando Diao met Gloria zat er tussen 11 weken in de lijst van 20 zakkend naar 26. En wij gaan rustig omhoog naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur pas.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 Vier weken in de lijst van 34 omhoog naar nummer 30. Robbie Williams, You Know Me. Twee weken in de lijst van 36 omhoog naar 29. Pink met Funhouse, 11 weken in de lijst, zakt 10 plaatsen naar 28. IAS met Replay gaat eh, in zijn tweede week 11 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger van allemaal. Mando Diao met Gloria, 11 weken in de lijst, zak van 20 naar 26. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart, 2 weken in de lijst van 33 omhoog naar 25. Edward Maya en Vicky Lugelina, Stereo Love staat nu 14 weken in de lijst, zak van 21 naar 24. Jordan Sparks, SOS, Let The Music Play, 13 weken in de lijst, zakt ook 10 plaatsen van 13 naar 23. En net hoorde je de nummer 22. Twee plaatsen winst voor Drag, The Best I Ever Had. JC, The Empire State of Mind. 11 weken in de lijst van 16, zakkend naar nummer 21. Een dame die ook vorige week nieuw binnenkwam. Toen kwam ze midden op nummer 29. Deze week gaan er dus 9 eh, plaatsen vanaf. Ja, of komen er 9 plaatsen winst bij.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 the continent. yeah. van het laatste uur, van het <laughs> uur, nee, aan het eind van het eerste uur, op weg naar het laatste uur, hoorde je een mooie samenwerking tussen Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul Do You Remember. Vier weken lang alweer in de lijst van Europa. Van 27 gaan zij omhoog naar 19, daarvoor die Rihanna met Hart, die haar tweede week omhoog gaat van nummer 29 naar nummer 20. Nummer 18 eh, en 17 slaan we over. Die zakken namelijk flink uh, eh, 9 plaatsen voor beide. Britney Spears met 3 en Beyoncé met Radio. De laatste plaats van dit uur is in handen van Lady Gaga.